Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Russische luchtaanvallen in het zuiden van Oekraïne zijn zes doden gevallen. Dat zegt de burgemeester van een stad daar. Er zijn ook 25 mensen gewond geraakt en er liggen waarschijnlijk nog mensen onder het puin. Volgens deze defensie-expert is de oorlog erg intens op het moment. Het wordt op vier, vijf plekken heel hard gevochten langs de hele frontlijn. En dan moet je denken aan gevechten die zo intensief zijn... dat ze eigenlijk alleen maar te vergelijken zijn met de eerste tien dagen van de oorlog. Ontzettend intensief met kanonnen, raketten, tanks, man tegen man. Het lukt Oekraïne wel om kleine stukken land terug te veroveren... maar het is nog te vroeg om te zeggen of de tegenaanvallen echt succesvol zijn. Stress en geldzorgen thuis zijn een steeds groter probleem voor kinderen. Volgens het Educatiefonds werken problemen met geld thuis door op school... en zij schrikken ervan dat 1 op de drie kinderen in groep 5 stress ervaart. Neem stress bij ouders weg, zeggen ze. Zorg ervoor dat die maaltijd op school wordt gegeven. De ouders niet hoeven te tobben over de oude bijdrage. Geef de kinderen lucht. Zorg dat ze kunnen ontspannen en zorg dat ze fijn kunnen sporten. Ongeveer een kwart van de kinderen ontbijt niet genoeg. En bij een kwart van de kinderen kunnen de ouders de ouderbijdrage niet betalen. De Duitse brandweer probeert twee grote natuurbranden te blussen. Het vuur woedt op militaire oefenterreinen in het noorden van het land. Blussen is lastig vanwege de harde wind en munitie die mogelijk kan ontploffen. De brandweer zet daarom een gepantserde bulldozer in om grond te verschuiven en om te woelen. Vanwege de branden moesten 160 Duitsers vannacht ergens anders slapen. Eerst was er alleen vreugde over de vier kinderen... die 40 dagen lang overleefden in de Colombiaanse jungle. Het was zelfs wereldnieuws. Mucha atención. Los cuatro niños que se accidentaron aparecieron con vida. Ja, maar dat verhaal krijgt nu een staartje. Er is strijd over de voogdij tussen de vader en de opa en oma aan moederskant... Zij overleed in de jungle. Een vader was niet goed genoeg voor hun dochter en de kinderen, zeggen ze. De Colombiaanse jeugdzorg heeft gezegd dat de kinderen eerst moeten aansterken. Dat ze daarna gaan kijken wie er voor ze gaat zorgen. Het weer nog, opnieuw een zomerse dag met strak blauwe luchten en volop zon. Het is ietsjes minder warm dan de afgelopen dagen, 26 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is intussen wat drukker geworden op de weg. De meeste files veroorzaken iets minder dan 10 minuten oponthoud. Maar op de A27 sta je wel behoorlijk vast van Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en Knopend Lunette. Daar heb je een half uur extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam doe je er 10 minuten langer over... tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten. En op de N247 van Horen naar Amsterdam heb je een kwartiertijdverlies voor de aansluiting met de A10.